Robert Baltus met het NOS Journaal. Polen heeft nog geen sluitend bewijs over wie de raket afvuurde... die terechtkwam op een dorpje aan de Poolse-Oekraïnse grens. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder... dat het om een raket ging van Russische makelij. Ook de Poolse president Duda zegt dat het zeer waarschijnlijk het geval is... maar dat het nog wordt onderzocht. Duda denkt dat de raketaanval een eenmalig incident was, zo meldt persbureau Reuters. Polen heeft de paraatheid van het leger verhoogd. De NAVO houdt morgen een ingelast beraad over de aanval... waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. De Amerikaanse president Biden heeft Duda de volledige steun aangeboden in het onderzoek. Op de G20-top op het Indonesische eiland Bali... zijn de leiders van de G7 samen met premier Rutte en de Spaanse premier Sanchez... in gesprek over de situatie. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. Het pensioenfonds voor metaal en techniek verhoogt de pensioenen per januari met 4,2 procent. Vorige maand gingen ze al met ruim een procent omhoog. Vorige week kondigde een ander groot fonds, het pensioenfonds Zorg en Welzijn, al een pensioenstijging van 6 procent aan. Het is voor het eerst in 14 jaar dat de pensioenen omhoog gaan. Binnen zes weken moet het kabinet komen met een plan voor natuurcompensatie op de Tweede Maasvlakte. Natuurorganisaties hadden daarover een rechtszaak aangespannen en zijn in het gelijk gesteld. De Tweede Maasvlakte werd tussen 2008 en 2013 aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven. Gedeeltelijk in Europees beschermd natuurgebied. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp voelt zich gesteund doordat een Kamermeerderheid geen debat wil over haar positie en ook niet over de kwestie Ariep in het algemeen. Alleen de PVV wilde over haar aanblijven debatteren. Bergkamp wil het onderzoek naar klachten over haar voorganger Ariep doorzetten. Het weer. Vannacht trekt regen over het land. Minima rond 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog.